ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat nog dagen duren om de trein in het zuiden van Duitsland te bergen. Die trein ontspoorde gisteren en daarbij kwamen drie passagiers om het leven. 50 mensen raakten gewond. De helft van de gewonden is er slecht aan toe. De oorzaak is nog onduidelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers. Kort voor het ongeluk heeft het heel sterk geregend daar. Ehm, en er zijn beelden te zien waarop uh, op de plek van het ongeluk ook... Ja, dat, spoor dat ligt laatst een helling. En een deel van die helling is naar beneden geroepen een, een aardverschuiving is daar geweest. En of die modder er misschien voor heeft gezorgd dat een voorkant van een treinstel eh, naar zij, opzij is gedrukt. En daardoor ja, eigenlijk die hele trein heeft kunnen ontsporen. Ehm, daar zullen ze nu natuurlijk naar kijken. En ehm, ja, dan zal ook duidelijk worden of daar iets aan had kunnen worden gedaan. Of dat het echt simpelweg noodweer is geweest. Op foto's is te zien dat een deel van de trein op zijn kant ligt en het dak van één wagon eraf is. Polen heeft vannacht straaljagers de lucht ingestuurd om het luchtruim te bewaken. Volgens het Poolse leger was het nodig vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Die waren in de buurt van de Poolse grens. Er was ook een aanval op de hoofdstad Kiev, waar een flat werd geraakt. Acht mensen raakten gewond. Een van hen zou er slecht aan toe zijn. In Rotterdam zijn vannacht acht appartementen ontruimd door een brand. Eén persoon moest worden gereanimeerd. Drie andere bewoners moesten ook naar het ziekenhuis. Mensen uit de buurt zeggen tegen Omroep Rijnmond... dat de brand in een keukentje is ontstaan toen iemand stond te koken. Volgens de hulpdiensten is nog onbekend hoe de brand kon uitbreken. En de Engelse voetbalvrouwen hebben Spanje verslagen op het EK voetbal. Correspondent Arjen van der Horst was erbij. you make of your Dutch coach, Serena Wiegman? Yeah, that's cool. She's Dutch. Must be hard when you have to beat your own country's team. Obviously, we had to beat the Netherlands in the group stage. It was quite a, a, must-win game. She's sublime. She's also just cool as a cucumber. I mean, she's won three Euros now because she won it with the Netherlands, didn't she, before? Voor de Nederlandse coach Sarina Wiegman is het de derde titel die ze wint met haar ploeg. Vooral in het midden en noordoosten buien, soms ook met een klap onweer en het waait redelijk stevig. Later vooral in het westen ook wat zon en het wordt een graad of 21. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Momenteel 5 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... door de werkzaamheden bij Nieuw-Vennep. En ook aansluitend op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam... 5 minuten vertraging voor knooppunt Burgerveen.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 De VS gaat een importtarief van 15% heffen op Europese producten. Dat is de helft van de 30% waar president Trump mee dreigde. In Rotterdam zijn acht appartementen ontruimd door een grote brand. Die woedde in een van de huizen op de begane grond. Vier mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Polen heeft vannacht gevechtsvliegtuigen ingezet om de veiligheid van het luchtruim te garanderen. Volgens het Poolse leger was dat nodig vanwege Russische aanvallen in Oekraïne, in de buurt van de Poolse grens. Het weer, de trekken buien over het land, mogelijk met onweer en het wordt maximaal 21 graden.